Hij was een grote kraker die furore had gemaakt. Er was niet één merk brandkast dat niet door hem was gekraakt. het zware werk. Maar nooit droeg hij een blaffen, want dat was een handelsmerk. En toen hij op een nacht eens bij een krakie werd betrapt, toen is hij als een tovenaar weer uit zijn cel ontsnapt. Zijn naam was Age, hij kraakte en roofde, dat was een sport, maar ook voor de boel. En voor geen geld zou hij iemand doden, zijn naam was Age dat zou hij nooit doen. Ze zochten hem toen maandenlang, ze speurden door het land. Zijn foto kwam op de tv en dikwijls in de krant. Een vrouwelijk agentje werd verliefd op hem en hoe ging hij naar haar toe. En de politie bleef maar zoeken elke nacht en dag. Niet weten dat hij in het bed van een collega lag. Zijn naam was Ape. Hij kraakte en rookte. Dat was een spoor. de En voor geen geld zou hij iemand doden. Zijn naam was Aken, dat zou hij nooit doen. Want ook al heeft dan een agent strepen op haar mouw ze een bekeuring uit. Ze is en blijft tot vrouw. En ook een kraker is een mens, al doet die wat niet mag. Misschien omdat die nooit twee lief tijd heeft uitgediend, komt hij de baaiers uit. Dan wacht een ex-agentje aan de poort en wordt zijn bruid. Zijn naam was hij kraakte en rookte. Zijn naam was Ager, dat zou hij nooit doen. Zijn naam was Ager, dat zou